Een petitie om de behandelingen te blijven vergoeden is ruim 18.000 keer ondertekend. Acupunctuur, chiropractie, beter bekend als bottenkraken... en homeopathie blijven wel onder de aanvullende verzekering van CZ vallen. Het vliegtuig van Lion Air dat vorige maand bij Indonesië neerstortte... had al direct na de start grote problemen met de besturing. Uit onderzoek blijkt dat het veiligheidssysteem... voortdurend de neus van het toestel naar beneden duwde. De dag ervoor waren er vergelijkbare problemen... maar dat was niet goed gerapporteerd aan de piloten... die er de volgende dag mee zouden vliegen. In China zijn bij een explosie in een chemische fabriek zeker 22 doden gevallen. Het gebeurde in een stad 100 kilometer ten noorden van Peking. In de fabriek werd onder meer chloor geproduceerd. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie tast nog steeds in het duister over wat zich in een loods in Susteren in Limburg heeft afgespeeld. In de loods werden gisteravond zes vastgebonden mannen gevonden. De politie was erop afgekomen nadat een man die onder het bloed zat bij een huis in de buurt had aangebeld. Hij had gezegd dat iemand hem iets wilde aandoen. Ruim een kwart van de docenten op de middelbare school is het afgelopen jaar uitgescholden, geïntimideerd of slachtoffer geworden van fysiek geweld, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau DUO. De agressie komt op alle onderwijsniveaus voor... maar docenten op het VMBO komen er het vaakst mee in aanraking. Het weer bewolkt met vanuit het zuidwesten nu en dan lichte regen... die zich in de loop van de dag verder over het land uitbreidt. Het is nu nog fris, maar in de loop van de middag stijgen de temperaturen...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 Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Naarden... 8 kilometer, 10 minuten verdraging. Een kwartier verdraging heb je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Daar staat een file van 8 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Hemhavens, 3 kilometer. Staat een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel... en daardoor is er één tunnelbuis dicht. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer. Daar moet je rekening houden met een half uur tijdverlies door een aanrijding.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 Maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen.